van 7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Na zo'n twaalf uur onderhandelen lijkt er een akkoord te zijn bereikt over een oplossing voor het conflict in Oekraïne. Diverse bronnen melden dat er een overeenkomst zal worden getekend. Over de inhoud is nog niet bekend. De leiders van Oekraïne, Duitsland, Frankrijk en Rusland praten sinds gisteravond in de Wit-Russische hoofdstad Minsk over het conflict in Oekraïne. Volgens correspondent Jeroen Wollaars moet het akkoord nog wel worden voorgelegd aan de separatisten. Hij verwacht dat hij de tekst goedkeuren omdat ze niet tegen de wil van Poetin willen ingaan. De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Er is nog geen akkoord met de nieuwe Griekse regering over de financiële redding van het land. De Griekse minister van Financiën Varoufakis zei dat het nooit de bedoeling was om nu al een akkoord te sluiten. Maar bronnen rond de onderhandelingen zeggen dat Varoufakis al wel akkoord was met een verklaring, maar dat die is teruggefloten door Athene. Het aantal incassozaken is vorig jaar gestegen naar een record van ruim 4,2 miljoen. Volgens de branchevereniging stonden er voor 7 miljard euro aan vorderingen open. De stijging is zowel te zien bij consumenten als bij bedrijven. Volgens de branchevereniging schakelen bedrijven steeds vaker een incassobureau in in plaats van een duurwaarder. De Amerikaanse overheid moet een half miljoen dollar schadevergoeding betalen aan een Mexicaanse immigrant die werd neergeschoten door de grenspolitie. Een federale rechter heeft bepaald dat een agent van de Border Patrol onnodig veel geweld heeft gebruikt. De agent zegt dat hij de Mexicaan in 2010 neerschoot omdat hij een steen naar hem zou hebben willen gooien. Het weer. Op sommige plaatsen komt nevel of mist voor die in de loop van de ochtend oplost. De zon gaat daarna geregeld schijnen, vooral in het zuiden. Het blijft droog en het wordt een graad of 7. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Purmerend Zuid en Zaandam 6 kilometer.